En het zou kunnen dat die tegenstemmen uit de coalitiepartij SPD komen, zegt correspondent Giem Balduk. We weten dat daar bijvoorbeeld het linkerflank ontevreden is over Friedrich Merz. Heeft onder meer te maken ook met de stap die hij begin dit jaar zette door eh, samen te werken met de AFD om samen voor een asielmotie uh, te stemmen. Dat heeft toen voor veel uh, ja, woede gezorgd. Eh, en ook zeker binnen de, de, de linkerflank van de SPD voor veel woede. Dus ja, het is goed mogelijk dat ja, in die flank eh, het verzet gezocht moet worden. Er komt een nieuwe stemronde en daarna kan er eventueel nog één komen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de beoogde bondskanselier niet genoeg stemmen haalt. De Australische wielrenner Caleb Ewan is per direct gestopt. Hij was een grote in het peloton. Juwen won etappes in alle grote rondes. Eén in de Ronde van Spanje, vijf in de Tour de France en vijf in de Giro. De laatste jaren was het beste er wel een beetje vanaf. Maar toch komt ze stoppen als een verrassing. In januari tekende Juwen nog een contract bij een nieuwe ploeg. Slachtoffers en nabestaanden maken in de rechtszaal weinig gebruik van hun spreekrecht. In maar 20% van de zaken waarbij het mag doen ze hun verhaal. Dat blijkt uit een schatting van het Openbaar Ministerie, opgevraagd door journalisten van Pointer. Het is niet bekend waarom veel mensen afzien van hun spreekrecht. En een beruchte pornosite met deepfakes is offline gegaan. Op die site waren filmpjes te zien met pornosterren die met AI een ander hoofd hadden gekregen. Er zaten ook veel BN'ers tussen, onder meer van Olcay Gulsen, Helene Hendricks en Caroline van der Plas stonden nepvideo's online. Blindfluencer Charda Struik kreeg er ook mee te maken. Aan het begin van de video ben ik te zien. Het tweede deel van de video is gemonteerd en is iemand anders. Het verspreiden en monteren van dit soort video's, dat kan niet. En dat mag niet. Het is daarom ook niet grappig. De site was in ons land al geblokkeerd. De bende die erachter zat zegt dat ze nu er helemaal mee stoppen. Het weer. Vanmiddag is het zo goed als droog en krijgen we soms wat zon bij 13 tot 16 graden. De komende dagen blijft het droog, de zon schijnt regelmatig en het wordt langzaam weer wat warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost, maar op de A7 is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam... heb je daardoor 35 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht... Op de A10 staat ook nog file voor knooppunt De Nieuwe Meer op de ring zuid van Amsterdam. Daar heb je 5 minuten vertraging.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 I hear her heart beating loud as thunder. So the stars crashing. I'm a mess without my little China I've been tragic like I'm Marlon Brando When I look at my I could pretend nothing really meant too much When I look at my China girl Visions of swastikas I blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover.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 Over twee weken is een nieuwe stemronde. Hamas zegt dat praten over een bestand in Gaza zinloos is... zolang Israël doorgaat met oorlog voeren... en water en voedsel voor de bevolking tegenhoudt. Gisteren kondigde Israël een nieuw offensief in Gaza aan. Opnieuw wordt de stad Port Soudaan aangevallen door RSF-milities. De Soedanese havenstad was tot voor kort juist nog veilig. Veel organisaties en miljoenen burgers waren er juist naartoe gevlucht. Het weer, wolkenvelden en zon, zo goed als droog en het wordt 13 tot 16 graden.